Ook in zijn woning zijn dvd's gevonden met opnames uit de kleedkamer. Volgens het OM heeft de hockeytrainer tot maart dit jaar vrouwen en meisjes gefilmd. Ouderen met een aanvullend pensioen van 10.000 euro en meer gaan volgend jaar 1 tot 1,75 procent inleveren. Dat blijkt uit voorlopige koopkrachtcijfers die RTL Nieuws in handen heeft. Gezinnen met één modaal inkomen gaan er 2,75 procent op achteruit. Alleenstaande ouders met een modaal inkomen hebben juist volgend jaar meer te besteden, 1,75 procent. Alleenstaande ouders met een minimuminkomen gaan er het meest op vooruit. Zij krijgen er 10 procent bij. Voor rijke Nederlanders zullen de ingrijpende hervormingen van de kabinetten Rutte op lange termijn anders uitpakken dan voor mensen met een kleine portemonnee. ING onderzocht de effecten van de hervormingen. Daaruit blijkt dat rijkere Nederlanders meer geld kwijt zijn aan bijvoorbeeld pensioen en zorg. Mensen met lagere inkomens zullen meer tijd kwijt zijn, omdat ze bijvoorbeeld langer moeten doorwerken of aan mantelzorg. Het Rutte-beleid is wel goed voor de economie, concludeert ING. Nederland is de kwalificatiereeks voor het EK slecht begonnen. In Praag werd met 2-1 verloren van Tsjechië. Tsjechië kwam halverwege de eerste helft op voorsprong. In de tiende minuut van de tweede helft kopte Stefan de Vrij de gelijkmaker binnen. In de extra tijd pakte Tsjechië door een blunder in de Nederlandse defensie alsnog de winst. Jan Maat kopte foutief terug op doelman Sillissen. De bal kwam tegen de paal waarna de Tsjech Pilar kon binnenschieten. Het weer, het is bewolkt maar droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 graden. Morgen wordt het ongeveer 17 graden met veel wolken, maar ook zon. Donderdag is het warmer en zonniger.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 Een van de verdachten werd samen met de hockeytrainer aangehouden. De 45-jarige man had dvd's met opnames van de meisjes in zijn bezit. De andere verdachte is nog niet aangehouden. Ook in zijn woning zijn dvd's gevonden met opnames uit de kleedkamer. Volgens het OM heeft de hockeytrainer tot maart dit jaar vrouwen en meisjes gefilmd. Vijf oppositiepartijen in de Tweede Kamer